Dat was voor het eerst deze winter en komt door het tekort aan strooisout. Het busje met acht kinderen raakte bij een viaduct over de A37 in de slip en kwam vijf meter lager op de snelweg terecht. Daarbij raakten vier kinderen en de chauffeur gewond. De kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar waren op weg van Erika naar Emmen om naar school te gaan. Naar aanleiding van het ongeluk gaat de gemeente Emmen bekijken of het strooibeleid moet worden aangepast. Op het station Hilversum-Noord is een kaartjesautomaat op de rails gevallen. Het apparaat stond op pallets en was tijdens het vervoer waarschijnlijk gaan schuiven. De automaat was gisteren vernield en werd daarom vandaag vervangen. Tussen Naarden en Bussum en Hilversum rijden waarschijnlijk tot half vier minder treinen. De verwacht dat tegen die tijd het zware apparaat van het spoor is gehaald. Deense elitetroepen hebben in de Golf van Aden een schip heroverd... dat was gekaapt door Somalische piraten. Het schip dat onder de vlag van Antigua en Barbuda vaart werd vanochtend vroeg gekaapt. De 25 bemanningsleden hadden zich opgesloten in een beveiligde ruimte van het schip. Ze konden een noodsignaal uitzenden dat werd opgevangen door een Deens marinefregat in de buurt. De Denen zijn aan boord gegaan van het gekaapte schip en konden de bemanningsleden bevrijden. Tegen de eigenaar van koffieshop Checkpoint in Terneuzen is een gevangenisstraf geëist van anderhalf jaar. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van meer dan de toegestane hoeveelheid hash, drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Checkpoint was de grootste koffieshop van Europa. Nadat bij invallen grote hoeveelheden hash waren gevonden... werd de koffieshop in Terneuzen vorig jaar gesloten. Het weer bewolkt en regenachtig. In Groningen blijft het tot vanavond droog. Het is 4 tot 7 graden. Morgen in het noorden wat regen. In de rest van het land droog en wat zon. Middagtemperatuur 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hier op vrijdagmiddag zie je hem Zandvoort tot aan 5 uur. Komen de 40 heetste platen van Europa voorbij hier. 20e jaar alweer dat we de Euro Breakdown doen. Aflevering 5 van 5 februari 2010. Deze week in de lijst geen enkele zitten blijven. Wel 16 eh, stijgers, 22 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Betekent dat ook twee platen natuurlijk ruimte hebben moeten maken. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play na 15 weken. En de funhouse van Pink houdt er na 13 weken voor gezien. De snelstijger die is in handen van eh, Edward Maya. This Is My Life gaat in totaal 15 plaatsen omhoog. De Black Eyed Peas Meet Me Halfway zakken 9 plaatsen en zakken daarmee het snelst van allemaal. Die zullen we dus ergens halverwege de lijst tegenkomen. Whitney Houston met Million Dollar Bill staat op dit moment alweer 18 weken lang in de lijst. En daarmee is zij het langst genoteerd van allemaal. Vorige week stond ze nog net boven de top 30. Waar ze deze week staat, dat eh, horen we zo meteen. We beginnen de lijst eh, deze keer niet met een nieuw binnenkomen. Ook niet helemaal onderaan de lijst. We starten gewoon ergens een beetje, een beetje hoger op nummer 38. Eh, nummer 40 is er namelijk voor Daniel in Passable.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 In Amerika loopt het eh, stukken harder met deze jonge pop-country zangeres. Dit jaar eh, is ze of tenminste vorig jaar, is hij uitgeroepen tot eh, de best verkopende artiest wat betreft digitale downloads. Dat ze ongekend populair is dus blijkt wel weer nu ze haar een nieuwe single heeft uitgebracht. In de week van de, release van deze single was deze al te vinden op de nummer 1 positie van de iTunes. Ondertussen is de single ook eh, de top 10 van de Billboard Hardhanden binnengekrald. Today Was a Fair Tale is eh, de naam van de nieuwe single. En ook meteen de soundtrack van de nieuwe film Valentine's Day waar deze dame ook nog even een stukje in eh, mee mag spelen. We hebben het over de jonge dame Taylor Swift, die dus met eh, Today Was Een Fair Tale binnenkomt op nummer 35 in de heetste lijst van Europa. Today was a you were the prince. used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up Today was a Dit is de Euro Breakdown. Twee dames met een prachtige stem achter elkaar. Taylor Swift met haar nieuwe single Today Was A Fairy Tale op nummer 35. En nummer 34 hoorde Whitney Houston Million Dollar Bill. Ondertussen alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog net boven de top 30 op 29. Deze week zak ze dus 5 plaatsen naar 34. Vorige week kwam die net aan met zijn hakken over de sloop binnen op nummer 39. If We Ever Meet Again stijgt deze week 6 eh, plaatsen in totaal. Het is op nummer 33 Timbaland. 32 van deze week die is in handen van eh, Timbaland. Met de single If We Ever Meet Again gaat hij deze week dus zes plaatsen omhoog. De laatste binnenkomer van deze week komen we tegen op nummer 32. Robbie Williams is natuurlijk een artiest die zich eh, veel inzet voor goede doelen. Ze doet hier ook mee met het R.E.M. Eh, cover Everybody Hurts. Nummer wat hij met meer bekende artiesten gaat opnemen voor Haiti. Eerst is nog even tijd om de derde single van het album Reality Kill the Videostar uit te brengen. De nieuwe single heet A Morning Sun. En daarvan gaan de opbrengsten naar eh, Sport Relief. Als het nummer dus ook maar even in de buurt komt van de eerdere successen. Zoals de singles eh, Bodies en You Know Me. Dan betekent dat er eh, erg veel geld opgehaald gaat worden voor dat goede doel. Dus naast de kwaliteit van het nummer nog een goede reden natuurlijk om deze single aan te schaffen. de prachtige Morning Sun van Robbie Williams.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 Nu wind uit zuid tot zuidoosten de temperatuur stijgt naar een maximale 6 graden. Vanavond is er nog kans op wat regen, maar die regen trekt naar het noordoosten weg. En komende nacht blijft het dan ook droog. Het klaart eh, geleidelijk verder op. De wind uit zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. temperatuur daalt naar graden eh, van 2 graden boven het vriespunt. Morgen zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige oost- tot noordoostelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar een maximale 5 graden. Zaterdagavond en zondagnacht heeft de bewolking dan weer de overhand. Het blijft droog en de wind eh, wijdt naar het eh, noord tot noordoost. En zwak tot matig van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 graden boven het vriespunt. Zondag blijft het onbewolkt, maar ook dan blijft het de hele dag wel droog. ANWB die meldt ons dan nog eh, vier files. A2 Amsterdam richting Utrecht eh, bij knooppunt Holendrecht, daar 2 kilometer. A4 Delft richting Amsterdam tussen Sloten en knopen de Nieuwmeer 2. op de ring van Amsterdam Koenplein richting Watergrasmeer tussen Osdorp en knopen de Nieuwmeer 3. En de Nieuwmeer richting eh, Koenplein tussen Geusveld en Westpoort, daar staat nog eens 2 kilometer achter elkaar.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 Owl City met hun Vanilla Twilight. Tijd om dan maar even achterom te kijken. Op nummer 40, twee plaatsen verlies in de 12e week voor Daniel Merriweather, Impossible. Edward Maya en Vicky Luglina met Stereo Love staan nu 17 weken in de lijst. Zakken van 37 naar 39. Mondo Diao met Gloria, vorige week nog op 34, deze week naar 38. 30 Seconds Too Much, de Kings and Queens. In hun zevende week zakken ze alweer weg uit de top. Vorige week nog op 30, deze week naar 37. JC, The Empire State of Mind, vier plaatsen naar beneden in hun 14e week naar 36. Taylor Swift Today was a fairy tale, nieuw win op 35. Vijf plaatsen verlies in de 18e week alweer voor Whitney Houston met Million Dollar Bill. Nummer 33 is dan voor Timbaland If We Ever Meet Again. Zes plaatsen winst in zijn tweede week. Robbie Williams, Morning Sun, komt helemaal nieuw binnen op nummer 32. En Drake, The Best I Ever Had. 12 weken staat hij in de lijst van 27, zakt hij naar 31. Beyoncé met Radio vinden we deze week terug op nummer 30. Afkomstig vanaf 24 en dat alles in haar 15e week. Net hoorden we dus de single van eh, Oval City, de Vanille Twilight. Een 7 plaatsen winst van 36 naar 29. Nummer 28 doen we dan even eerst Lady Gaga. Haar Bad Romance zakte flink naar beneden. Van 21 zakken naar 28. Jamie Collum, Don't Stop the Music. De prachtige koffer die hij gemaakt heeft van het eh, nummer van Rihanna, Don't Stop the Music.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 Vorige week stond hij nog op nummer 20. Deze week zakt hij wel en wel naar nummer 24. Een dame die weer een stukje stijgt, dat is de dame van eigen bodem. Karel Elmerat. We kennen natuurlijk van Back It Up and Do It Again. Maar in haar derde week van a Night Like This gaat ze naar 22. to replace me would be hard cause there's nobody. Ain't nobody gonna treat you better. Ain't nobody gonna touch you better. Ain't nobody gonna love you better. than I am. than I am. Than I am. Than I am. Oh, nobody's gonna treat you as good as I am. You can try to act single if you wanna if you wanna. You can even behave like you don't care. But you know, but you know, like I know, like I know that you ain't that foolish. Who you fooling? You won't ruin what's been here.